PvdA, GroenLinks, SP en de PVV vinden dat de salarissen moeten worden verlaagd. De luchtverkeersleiding zegt dat verkeersleiders schaars zijn en dat ze bij een lager salaris weglopen naar het buitenland. Ongeveer 70 mensen hebben een inloopavond in Wochten bezocht voor ex-DSB'ers en betrokken inwoners. De bijeenkomst was georganiseerd door de Westfriese gemeente op meer en Medemblik in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het UWV. ICT'ers en vrouwen die parttime werkten bij DSB worden extra ondersteund in hun zoektocht naar een nieuwe baan. De beoogde coalitiepartners in Duitsland, CDU, CSU en de FDP, zijn het eens over de gezondheidszorg, het laatste inhoudelijke struikelblok. Dat maakte de politiek leider van de CSU vannacht bekend. De leiders van de drie partijen praten vandaag verder over de invulling van de ministersposten. Bondskanselier Merkel wil haar nieuwe regering graag rond hebben voor de herdenking van de val van de Berlijnse muur op 9 november 20 jaar geleden. Twee piloten van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines zijn vergeten te landen. De twee zeggen dat ze in een felle discussie waren verwikkeld over hun werkgever. Daardoor hadden ze niet in de gaten dat ze al voorbij de eindbestemming Minneapolis waren. Het toestel was al 230 kilometer te ver toen de piloten hun vergissing opmerkten. Met ruim een uur vertraging zijn ze alsnog geland in Minneapolis. Aan boord van de Airbus waren 144 passagiers. De twee piloten zijn geschorst totdat de resultaten van een onderzoek naar het incident bekend zijn. Het weer, het is mistig, maar later schijnt de zon. In de kustgebieden valt een enkele bui en het wordt een graad of 14.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 En welkom aan Heli Jansen de bezige bij van Zandvoort. Dat mag je wel zeggen. Ja, en toch nog even tijd om eh, in de studio te komen. Ja, maar ik ga straks meteen weer schilderen. <laughs> ik hoop dat je mooie muziek hebt meegenomen. Absoluut. Ja? ja. Ga jij beginnen? Ik ga beginnen, want eh, ik zei net wereldwijd. Wereldwijd is er ook altijd nog de muziek van de Beatles te beluisteren. Die Engelse popgroep. Die inderdaad voor een omwenteling in de popwereld heeft gezorgd. En de composities van met name Paul McCartney en John Lennon worden eh, door tal van muzici en vocalisten ten gehoor gebracht. Een aantal behoort ook door de evergreens en ook in de jazz duikt die muziek regelmatig op. En daarom hou ik vanmorgen Beatle Day. Ik liet al enkele malen horen eh, hoe Count Basie met zijn big band met de Beatle muziek omging. Basie ging altijd uit van kwaliteit en was zeer enthousiast over de muziek van de Beatles. En in 1966 nam hij zelfs een complete Beatle-album op. En van dat album draai ik vandaag Do You Want To Know A Secret? Met Count Basie, niet op piano, maar op Hammond B3-orgel. was natuurlijk Can't Buy Me Love in 1964 door Paul McCartney geschreven toen de Beatles in Parijs waren en daar is het nummer ook opgenomen. Nog in hetzelfde jaar besloot de tenorsaxofonist Stanley Turrentine het toe te voegen aan zijn repertoire en samen met trompetist Lee Morgan, pianist McCoy Tyner en drummer Elvin Jones maakte hij een prachtig hardbop-nummer van. Jullie, jij hebt muziek meegenomen. Ja, en ik zit weer op de, de vrouwelijke vocalen. En ik heb eh, Nancy Wilson met When Did You Leave Heaven. Zo mooi. We gaan luisteren. Ik denk, jij ja, geeft weer de aftrap. Ja, ik heb eh, dat hele mooie nummer van When Did You Leave Heaven. Dat heb ik eigenlijk gezocht omdat ik eh, dat nummer van Lisa Ekdal zo mooi vond. Ik kijk wie dat nog meer zingt. Ja, Nancy Wilson doet het net zo mooi. Ik vind het een traantrekker. Ja, dat, <laughs> dat, dat, kan wel. Maar ik heb nog meer van die traantrekkers. Oh, ik <laughs> hou van die diepe, diepe emotie. En dan dat hele zachte en gevoelige van die vrouwen. Dat is hm. prachtig. En dat Rod Stewart, ja, dat is alleen maar een aanvulling. Ik weet dat ik het tweede nummer moet doen. <laughs> Daar ga ik niet eens wat over zeggen. Nou, dan ga ik maar weer een eh, Beatletje doen. Als saxofonist Bud Schenk, is Chad Baker... die, niet, die, eh, die hier op eh, Vlugelhonger speelt... En eh, pianist Victor Veldman die nam in 1967 Good, Hello Goodbye op. Slechts enkele maanden nadat, nadat de Beatles het op single hadden uitgebracht. Hello Goodbye. let's catch the wind. An evening breath on naked skin. is the sky. And we will fly. was de steeds beter wordende Amerikaanse jazzbariton Kurt Elling, die vaak de grenzen van zijn stembereik opzoekt. En hier was hij te horen met een opname uit 2007, And We Will Fly, met op mondorgel Howard Levi. Jullie Jansen. Ik heb eh, Etta Jones. Ik denk, eh, ik vind het zo fijn om jou eh, te zien huilen. ik ga er <laughs> nog maar eentje op zetten. Etta Jones, I Miss You So. hours I spent with you, that lovely afterglow, most of all. I miss you so. Yeah, yeah, yeah, yeah. your sweet caress each rendezvous. Your voice so soft and low, most of all. I miss you so. You once filled my with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. never, never know. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regret. my heart filled to the top, to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you never know, most of all. I wish I had a river so long. was eh, Madeleine Peru met uh, Katie Lang. En ik dacht, het is een mooie combinatie, omdat Katie Lang meestal heel stoer zingt. Maar ik was even vergeten dat het <laughs> tegen de kerst aan loopt, dit Dus excuus, het is wel koud vanochtend, maar de zon schijnt. Dus dit was niet helemaal En er ligt nog geen sneeuw. Nee, er ligt gelukkig nog geen sneeuw. Maar eh, het mag wel weer wat zijn nu. Oké. Nou, ik kan het bijna niet voorstellen dat het gebeurt, maar voor wie te laat de radio heeft aangezet vertel ik nog even dat ik vandaag een uh, eh, Beatle-dagje hou. Nummers van de Beatles, gespeeld door bekende jazzmuzici. En een van hen was eh, de hardbop trompetist Lee Morgan. We hebben hem al bezig gehoord eh, in het combo van Stanley Turntine. Ook met zijn eigen orkest nog mijn Beatle-muziek op. 1966 met onder andere Wayne Shorter op de Phil Woods op klarinet, Don Butterfield op tuba, McCoy Tyner op piano en Philly Joe Jones op drums. Een nummer van het Beatle-album Help uit 1965. Vandaag is hier Lee Morgan met gisteren Yesterday. come sometimes and we forget to say phrases in the wind now and then come to remind of things that have remained for a long time to be said in the wind a song a love song wants to fly een nova specialist Antonio Carlos Jobim. Onder andere door hemzelf gezongen. En in het Engels dus, en dat gebeurt niet zo vaak bij eh, onze Braziliaan, die helaas overleden is. Blue Train was het nummer. En helaas, de trompetist is mij onbekend. Hilly, het loopt tegen 11. Wat heb jij nog uh, klaar liggen? Eh, Fine and Mellow van Etta Jones. Ik heb helemaal niets met Beatles bij me. Ik vind eh, Beatles wel mooi, maar ik heb me gewoon helemaal niet aan jouw thema gehouden. Fine en mellow is voor mij altijd goed. Komt-ie.